Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. maar halen. Make it to the border van Amerika natuurlijk uit 1983. En het is een geweldig Elsplaat, maar dat zijn ze natuurlijk allemaal. Welkom luisteraars, we gaan eerst eens even klappen voor deze mannen. De is in de borden, de de karat, luisteraars, vrienden en vriendinnen van Radio Els 558. Het is weer een keertje zover. Een maandagse aflevering van de Afwasshow tussen nu en de klok van 7 uur. We zijn te horen op de www.radioels558.nl in het oosten van het land op de middengolf 1512 kHz. In het noorden van het land op de 105.4 FM. En we hebben nog een eh, extra uh, eh, internetuitzending eh, via Overdrive. Listen to my show.com. En dat listen to, dat schrijf je dan listen en dan een 2. Want 2 is uh, to in het Engels. Hè? Ja, waarom ze dat zo uitgevonden hebben, weet ik niet. Dan hoeven ze denk ik minder te schrijven of zoiets. Dus daar is Radio Els 558 ook de hele dag al te horen. Wat gaan we allemaal doen? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. Eh, nieuws, weer. Ik had eh, wat nieuwtjes voor jullie opzoeken straks even op internet. En we hebben natuurlijk heel veel muziek. ABBA bijvoorbeeld, de Four Seasons, Foreigner. Dat is deze keer het twee leuk voor vandaag. The Stars on 45, Faya Condios, Don McLean. Daar heb ik al iets op de Facebookpagina geschreven. Ze een verschrikkelijke mooie plaat. Earth Fire, Peter Stardet. Sniff in de Tears, dat bekende plaatje, maar wat eigenlijk nooit meer gedraaid wordt. En we beginnen natuurlijk weer met een opname uit 1966, 50 jaar geleden. Hier zijn de Mindbenders en het is allemaal een groovy kind of love. Welkom bij de Alpha Show op Radio Els 558. When I'm feeling blue, all I had to do is take a look at you. Then I'm not so blue when you're close to me. Ik kan amper de files even opzoeken voor jullie. Wel een zoetsappig nummer, maar dat mag wel eens een keer op een maandagavond. Hoe is trouwens je maandag geweest? Het is altijd weer even wennen hè, als je naar het weekend natuurlijk weer moet werken. Maar ik hoop dat je de dag weer goed bent doorgekomen. Zit je aan de hete hap, zoals het heet, en wens ik je daar smakelijk eten bij. En ben je al bezig met de afwas, dan wens ik je daar natuurlijk ook veel succes bij. 38 files in Nederland, de langs, een van de langste op de A15. Gorkum, Rotterdam, tussen Gorkum en Papendrecht, 7,4 kilometer. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartel. 24 uur per dag. Radio Els. En met een snikken en traan drinken we terug aan deze tijd, hè, toen dit een hit was. Sniff in the Tears, Driver's Seat, ergens uit 1976 als ik uit mijn zeg, maar dat weet ik niet zeker. Want het is al een paar keer uitgebracht namelijk, dus dan raak je een beetje de tel kwijt. Radio Els 558, de Ava Een inwoner uit Seattle gaat in zijn vrije tijd de confrontatie aan met fietsendieven. De man met de bijnaam Bike Batman heeft al 22 gestolen fietsen teruggehaald. De man, ingenieur van beroep, koppelt meldingen van gestolen fietsen op een fietsenindex aan. Op aangeboden fietsen op het internet. Door zich voor te doen als koper regelt hij een niet gehele ongevaarlijke ontmoetingen. Vervolgens biedt hij de dieven twee opties aan. Je kan wachten tot de politie er is of je kan de fiets bij me inleveren. Dan belt hij de politie, die in meer dan de helft van de 22 gevallen een dief te wist te arresteren. De confrontaties zijn niet zonder risico. Zo trok Bike Batman zich één keer terug nadat bleek dat een groep vermoedelijke criminelen hem dreigde aan te vallen. Ja, nou het is wel knap natuurlijk hè, dat zo iemand dat doet natuurlijk voor je als je fiets gestolen is.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 Hebben wij het al over het weer gehad? Ik geloof het niet. Maar als je heel veel dag binnen hebt gezeten op kantoor of zo, nou je hebt niks gemist hoor. Want het was gewoon weer een hele grijze dag. En het is notabene vandaag voorjaar geworden. Dan hoort toch eigenlijk een lekker voorjaarszonnetje en zo te schijnen. Maar helaas, het was niet zo ver. Je hoorde Peter Starlet uit 1969. En het is wel een geweldige plaat. Ik kwam hem tegen. Ik denk, ja, die gaan we ook wel weer eens een keertje draaien voor je. Een lekker sopje. Wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. zitten wel in de oude plaatjes hoor. In eh, het eerste gedeelte van de Ava Show. Je hoorde Earth and Fire met Seasons uit 1970. Een beetje te eer omdat vandaag het voorjaar begonnen is. Radio Els 558. Informatie. Hoewel anders doet vermoeden gaat er een heuse kleptomaan schuil achter het onschuldige uiterlijk van Poes Birgit. Van vogels moeten die niets hebben, maar wel van boxershorts. De kat heeft binnen twee maanden al 11 onderbroeken en 50 paar sokken gestolen. Alle kledingstukken zijn afkomstig van één buurman. De bazin van de, bazin van de poes vindt de obsessie van de kat maar gek. Het is raar, heel raar. Ze heeft overduidelijk een specifieke smaak. Toen we ergens anders woonden bracht ze wel vaker dingen mee, maar nu gaat ze alleen nog maar voor mannenproducten. En om nog, en om nog specifieker te zijn, het lijkt wel of ze, het alleen nog maar, of ze alleen nog maar van onderbroeken houdt, zegt Sarah Nathan uit het Nieuw-Zeelandse plaatsje Hamilton. Sarah spoorde de eigenaar van de onderbroeken op door flyers uit te delen in de buurt. De buurman trok daarop aan de wel. Hij verzekerde haar overigens dat elk item schoongewassen door de kat is meegenomen. Prachtverhaal, prachtverhaal. Dit is ook prachtig, allemachtig prachtig. Don McLean 1981. Hier is het allemachtige, geweldige Hassels in the air. And if she asks you why, you can tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream. I want the world to share in castle walls. Just lead me to despair. Hills of forest green where the mountains touch the sky, a dream come true. I live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye. The love we knew ain't worth another try. sunlight in the morning in the hills. Away from city strife, I need a country woman for my wife. I'm city born, but I love the country life. bowing out. I need a second chance. Ik zat de zaterdagmiddag eh, een beetje muziek uit te zoeken voor deze week. Want dat doen we meestal zaterdag en zondag. En ik kwam deze plaat tegen en ik denk dit is er echt weer zo'n eentje uit de categorie. Dan mag je me s'nachts voor wakker maken. Don McLean en de Jordanaires om volledig te zijn met Castles in the Air uit 1981. Hier weer eens een keer gehoord bij Radio Els 558. De Ava Show. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. heel shoes and fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Oh, na, nay, na na na. Nay, na na na. Now, As they play that song. another drink as the piano man began to sing that song. En zo gingen we opeens naar 1990 toe en toen maakten ze wel zeer intelligente tekst hoor. Ja, na na na, nee nee nee, na na no, na na na. Vaya con Dios hoorde je. Hier en daar weer zo. Oh, daar is Els met de chocolademelk met rum dit keer. Ach, wat jammer, ik heb het liever andersom. Maar goed, en de papiertjes natuurlijk voor, weet je nog wel, weet je nog wel. Oh, even de keel schrapen. Ja, ik heb nog steeds een beetje last. Half verkouden, half niet verkouden. Daar word een beetje gestoord van natuurlijk. Zeker als je dan af en toe ook nog een uurtje radio moet maken. Het is vandaag 21 maart en dat is de 81ste dag van dit jaar. En er komen er nu nog 285. We zullen eens even gaan kijken wat er vandaag op deze 21ste maart allemaal gebeurde in het verleden. 1974, minister Irene Vorink opent het eerste proefstation waar vijf elektrische witkarwagentjes beschikbaar zijn. Volgens mij is dat helemaal mislukt, dat project, want je hebt er later nooit niks meer van gehoord. En in 1994, het laatste Nederlandse lichtschip, de Noordhinder, wordt vervangen door een automatische boei. Ja, alles wordt geautomatiseerd. Hè. Vroeger brugwachters bestaan ook al helemaal niet meer. En in 2007 vandaag, om de plaag van muskusratten tegen te gaan, geeft het Deense Bos- en Natuuragentschap haar landgenoten de tip deze knaagdieren maar op te eten. Ja, kan natuurlijk ook. En vandaag staat nu al op wiki, 2016, de Nederlandse bevolking bereikt een omvang van 17 miljoen inwoners. Ja, dat is een schatting hoor, dat is natuurlijk een schatting, dat weet niemand precies. Voor het eerst in 1984 wordt in Nederland mond- en klauwzeer geconstateerd sinds, en dat gebeurde namelijk in 2001 en drie jaar later in 2004 verschijnt de Telegraaf ook voor het eerst op zondag. Ik weet niet of dat nog bestaat, volgens mij is dat alweer afgeschaft ook. En in 2006 de sociaal netwerksite Twitter wordt opgericht. Ja, en eh, ik, ik zit er nog steeds niet op op Twitter, nee. Ik zie er niet zoveel meerwaarde in. We gaan even naar de politiek toe. In 1935 wordt Perzië hernoemd tot de staat Iran, die nog steeds bestaat natuurlijk. En in 1980, president Jimmy Carter kondigt een Amerikaanse boycott af van de Olympische Zomerspelen van 1980 in Moskou. Ja, er zal wel weer wat aan de hand zijn daar tussen die... Eh, twee grootmachten destijds. Ja, het zijn het nog wel natuurlijk, maar toen had je eigenlijk maar twee grootmachten. En dat was midden in de Koude Oorlog natuurlijk. We gaan even naar de sport. Ruud Gullit verliet vandaag in 1987 PSV en gaat naar AC Milan. En nee, dat is ook toevallig. PSV vangde 17 miljoen gulden, dus eh, nu zou het 1 gulden per Nederlander zijn. Of Nederlandse inwoners moet ik beter zeggen. We gaan eens even kijken naar de geboren. Het zijn er helemaal niet veel vandaag. In 1685 werd Johann Sebastian Bach geboren, Duits componist natuurlijk. Hij overleed in 1750. In 1930 werd Jos van Manen Pieters geboren, Nederlands schrijfster van streekromans. En ze overleed in 2015. Ik heb veel van haar boeken vroeger gelezen. Ja, ze kon heel goed schrijven. In 1940 werd geboren Chip Taylor, die leeft nog, dus we feliciteren hem. Hij is natuurlijk een Amerikaans zanger. En we moeten Eddie Verheijen feliciteren. Ken je die nog? Nederlands schaatser. Hij zag het levenslicht in 1946. En de voetballer Lothar Matthäus is vandaag jarig. Hij wordt 55 jaar. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn. Heb ik ook niet veel bijzonders vandaag. Gekke stad. Hè? De ene dag heb je, er, eh, heb je er een paar honderd. En de andere keer heb je bijna niks. De mensen die de moeite noemen van het waard zijn. Nou ja, dit is wel leuk. In 850 overleed Nimmeyo. Hij werd 39 jaar en was een Japans keizer. Dat ze dat allemaal bijgehouden hebben. Hè? Ja, ongelooflijk. Het is vandaag begin van de astronomische lente, waarbij de zon door het lentepunt gaat, zo heet dat officieel. En het is vandaag onafhankelijkheidsdag in Namibië. nationale feestdag is dat. En de Rooms-Katholieke kalender vermeldt dat het vandaag de dag is van de heilige Endeus, die overleed in 530. Hebben we nog tijd met Joentje Zat? Ja, nog tijd zat, hoeven we hem niet opnieuw op te starten. In 1958 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 4,5 graden en de hoogste maximumtemperatuur was in 1938 20,7 graden, alsjeblieft. De langste zonneschijn was in 2005, dus dat is nog niet zo gek lang geleden. Toen dus scheen de zon 11 uur lang. En het langst in de regen lopen, al dan niet met paraplu, was in 1978 13,2 uur. En dan hebben we het wel weer een beetje gehad. Wat hebben we eigenlijk ervoor? Oh ja, tuurlijk. Ik heb eh, de hele familie Pai hier in de CD-speler liggen. Ja, <laughs> de hele familie hoor. Patricia, die zus van de, die ook nog wel een beetje zingen kan. En de moeder deed ook nog eens een keer mee. De Stars of 45 proudly present The Star Sisters. baby. I do, I do, I do And now, three lovely ladies that are stealing G.I.'s hearts all over the world. ya, ya, hiya, ya. Have you ever sailed into tropics? Well, they throw the fool with a conscious fool of its South American way. Hey! ya, ya, hiya, ya. Could you have ever kissed in the moonlight? If you never kissed, a boy, what you missed in the South American way for me shame. Please let me explain. me shame means you're me shame. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Each language only helps. kiss me and say you understand. Okay, guys, grab your gal and hit the floor, cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's the lover, daddy, with the beautiful eyes? Fanta, Sushi Fanta. Jorden, Stars 45 met Proudly Presents de Star Sisters, oftewel de complete Pie familie <laughs> Ja. die andere zus was uh, Yvonne Kiri, of oh, zoiets dacht ik, ja. Eh, volgens meneer Bed heb ik wat vergeten, maar ik wist het niet, Bed. Nee, Bed is vandaag precies 17 jaar een Fries geworden. Jawel. En daar feliciteren wij hem natuurlijk mee. Dat is meneer Pet Alderborn uit het gelijknamige plaatsje in Friesland uiteraard. Want anders zou hij zijn eigen geen Fries mogen noemen. Hier in de Show eh, gaan wij verder met het volgende onderdeel, zoals dat heet. Even netjes, dat is het tweeluik. Twee mooie opnames van Foreigner. We gaan luisteren naar Cold as Ice uit 1977 en Love on the Telephone uit 1980 twee leuk. Nu, nu, nu, nu, nu. voor show. 24 <laughs> uur per dag, Radio Els 558. brullen, dan verliest hij zijn liefde wel, denk ik hoor. Voor een jury in het kader van de twee leuk voor deze maandag 21 maart van het jaar is alles 2016. Je hoorde Cold as Ice en Love on the Telephone. Het is overwegend bewolkt, maar in het noordwesten en westen ontstaan mogelijk enkele opklaringen. Verder kan er verspreid nog wat regen of motregen vallen. Vanavond en vannacht wordt het nagenoeg droog, wel blijft de bewolking overheersen. De minima komen uit rond 4 graden. Morgen is het opnieuw vaak grijs en valt er landinwaarts lokaal een bui. De zon schijnt vooral soms in het westen van het land. Het wordt maximaal 8 tot 10 graden en er waait een matige noordelijke wind, windkracht 3 tot 4. Dus eigenlijk een beetje een kopie van vandaag. Hè? Ja, om er treurig van te worden om betreuren van te worden. Hier is Eti Su Depart van Art Sullivan en Kiki. Ik moet nu echt gaan. Comme le soleil qui se meurt. Nee, ik kom niet meer terug. Pour quelques larmes séchées. Doe, geef nog één laatste kus. Moi, j'attends. Oh, ik hou zo van je. Comme une rose fanée. Wat was het fijn samen. Comme un oiseau tombé. un chien qui est blessé. Je voudrais te garder. Oh, Et si tu pars viens mourir. so Soulif. Comme un visage sans sourire. Comme un cri dans le silence. Yeah hou nog even vast. Moi, j'attends. Kou zo van je. Comme un cœur violet. Je moet me nu echt laten gaan. Comme un piano désaccordé. Ik zal je nooit vergeten. Je voudrais te crier. Nog één laatste kus. Je voudrais te garder. Oh, et si tu pars, Et si tu pars, Prends-moi la main. is toch wel leuk dat er plaatjes een keer vertaald wordt, hè, terwijl je ernaar luistert. Ja. Art <laughs> Sullivan en Kiki, si tu tupaar? of laat me nu gaan. Dan weten we dat ook weer wat dat betekent. Het is een soort een beetje een Frans woordenboek en dan een beetje muzikaal. 1977 werd dit een nummer gemaakt en werd het een hit. Nou ja, hit. Ik heb niet zo gauw in de gaten of dit nou erg veel hit is geweest. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Je luistert naar de tot 7 uur. We hebben nog maar een, nou, even kijken, nog een stief kwartiertje te gaan, zoals dat heet. Dit is Radio Els 55. 558 met Ferry den Hartog. All Hit Radio. Radio Els. 558. Slanky Valley in the Four Seasons met December 1963. Oh, wat een night staat er dan tussen haakjes achter. Ja, want dat moet je er wel bij zeggen natuurlijk. Hij herinnerde zich dit nog goed in 1976. Zo goed die nacht van december 1963, dat er een plaatje over gemaakt werd. Chantal Jansen heeft een koekje van eigen deeg gekregen van haar zoontje James. Tijdens een, tijdens een potje verstoppertje spelen liet hij haar maar liefst 10 minuten opgevouwen in de kast zitten. Op Twitter vertelt Chantal dat haar zoontje eens goed gebruik maakte van dit rustige moment. Het is hier de omgedraaide wereld. Ik zat 10 minuten opgevouwen in een kast met verstoppertje, omdat de zevenjarige eindelijk even rustig kon kakken. Normaal gesproken is de actrice zelf die zelf degene die haar beurt om te tellen nuttig besteedt. Het perfecte spel om bijvoorbeeld de keuken op te ruimen terwijl je heel langzaam telt, bekent ze. Blijkbaar heeft James dus goed bij zijn moeder afgekeken. Ja, dat zijn toch wel leuke verhaaltjes natuurlijk. Halen we van de privé van de Telegraaf af natuurlijk. Ja, dat mag wel een beetje stelen. Wij gaan naar de Appa uit 1977 en The Name of the Game. I've seen twice in a short Oh, daar is hij alweer, dat eh, bekende vervelende tjoentje eigenlijk. Wat dat betekent dat er alweer een einde is gekomen aan deze maandagse afwasshow voor 21 maart des Allas 2016. Het is vandaag voorjaar geworden en ik hoop dat we dat eh, binnenkort een beetje gaan merken. Want ik eh, heb er vandaag weinig van gemerkt. Ja, weinig, weinig, weinig. De kachel heb nog gewoon gebrand, zoals dat heet. De laatste wordt er straks eentje van. Eh, even kijken op mijn lijstje. Oh ja, Sheriff Dean 1973. Do You Love Me? Oftewel, houdt u van mij? Ja, nou ja, ik hoop het wel een klein beetje. Ja, niet van mij persoonlijk, maar wel van de show natuurlijk. Ik zou zeggen, ik wens je een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Bye bye, zwaai zwaai. I love you more than words can say. I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you, yes, I do. 558